Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een bootje in de Caribische Zee. Daarbij zijn drie opvarenden gedood, zegt het Amerikaanse leger. Volgens het leger werd het bootje gebruikt door drugsmokkelaars, maar daarvoor levert het geen bewijs. Het Amerikaanse leger voert vrijwel wekelijks aanvallen uit op veronderstelde drugstransporten in het Caribisch gebied en op de Stille Oceaan. Daarbij zijn meer dan 130 mensen gedood. Een Engelse rechter heeft twee mannen veroordeeld tot levenslang... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De mannen van 38 en 52 wilden wapens het Verenigd Koninkrijk binnensmokkelen... om een bloedbad aan te richten in de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze waren geïnspireerd door islamitische staat. De wapens kregen ze nooit omdat ze zaken deden met een undercover-agent. De jongste veroordeelde moet zeker 37 jaar gevangenisstraf uitzitten. De oudste 26 jaar. Action roept bepaalde speelgoedfiguren terug... omdat er in de zandvulling sporen van asbest zijn gevonden. Het gaat om de Stretch Squad figuren. Op het moment dat die beschadigd raken en de vulling naar buiten komt... kan dat een gezondheidsrisico vormen, zegt de winkelketen. In Parijs is een man door de politie doodgeschoten nadat hij een agent met een mes had bedreigd. Dat gebeurde tijdens een ceremonie bij de Arc de Triomphe. De man raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. President Macron spreekt van islamitisch terrorisme. De Franse dader was volgens de autoriteiten in december na 12 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Hij had een celstraf uitgezeten voor een aanslag op politiemensen in Brussel in 2012. Ook toen gebruikte hij een mes.